Michel Koenen met het NOS-journaal. Paus Franciscus is begonnen aan een officieel bezoek aan Cuba. Hij werd op het vliegveld ontvangen door president Raúl Castro. En morgen gaat de kerkleider voor in een mis in de open lucht in de hoofdstad Havana. Dinsdag begint Franciscus aan een bezoek aan Amerika. Het bezoek van de paus komt op een moment dat de lucht tussen Cuba en de VS... na tientallen jaren weer enigszins is opgeklaard. Franciscus heeft een belangrijke rol in het herstel van de betrekkingen tussen beide landen. Huisartsen mogen van de autoriteit Consument en Markt hun krachten bundelen bij onderhandelingen met zorgverzekeraars. Dat was eerder niet toegestaan vanwege de mededingingswet. Huisartsen vallen daaronder en riskeren hoge boetes als ze toch samen optrekken. De huisartsen zijn tevreden met het besluit, maar willen eigenlijk onder de mededingingswet uit. Ze vinden dat marktwerking niet van toepassing is op hun beroepsgroep. De Italiaanse kustwacht heeft 4300 vluchtelingen gered van boten op de Middellandse Zee. De Italianen kregen hulp van de Kroatische, Duitse en Britse marine. Ook de Griekse kustwacht heeft een reddingsactie uitgevoerd. Daarbij zijn nog eens 335 mensen uit zee opgepikt. In de eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld vanavond. In Tilburg ging FC Utrecht onderuit tegen Willem II. 3-1 werd het daar. Bij Cambuur Twente werd niet gescoord. Het bleef een Leeuwarden 0-0. Herakles won in Almelo met 2-1 van PSV. En ook PEC Zwolle ADO Den Haag eindigde in 2-1. En de succesvolle film Michiel de Ruiter dingt niet mee naar een gouden kalf tijdens het Nederlands Filmfestival. Producent Klaas de Jong heeft de film teruggetrokken uit protest tegen het geringe aantal publieksfilms dat kans maakt op de prijs. De Jong noemt het filmfestival in Utrecht een elitair feestje voor arthouse films. Hij wil daarom dat er een apart gouden kalf komt voor publieksfilms. Het weer vannacht overal droog en het binnenland kans op nevel of dichte mist. Het koelt af naar 10 graden.